Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de Duitse stad Hamburg bij een jongen van 11 en zijn jongere zusje. Dat zusje zit op dezelfde basisschool als het meisje van 6 dat ruim een week geleden overleed aan de gevolgen van de besmetting. De jongen zit op een gymnasium er vlakbij. De school wordt gesloten, het hele gebouw wordt ontsmet. De bron van de EHEC-infectie in Hamburg is nog niet gevonden. Het Griekse parlement heeft ingestemd met extra bezuinigingen van 3,2 miljard euro. Die bezuinigingen zijn een strikte voorwaarde van de EU, de Europese Centrale Bank en het IMF voor een nieuw steunpakket van 130 miljard. De Griekse regering snijdt diep in de pensioenen en de uitkeringen. Salarissen van ambtenaren worden bevroren. In de Tweede Kamer bleek gisteravond dat er ruim steun is voor het reddingspakket voor de Grieken. Stanley A., die verdacht wordt van het doden van de 15-jarige Chimena, heeft begin deze maand zijn hulpverlener in een brief om extra hulp gevraagd. Het meisje werd zaterdagochtend dood op straat gevonden in Den Haag. A. schrijft in de brief dat hij veel negatieve gedachten heeft over agressie en woede, zegt zijn advocaat. Het is onduidelijk of A. ook meer hulp heeft gekregen of niet. Zangeres Celine Dion moet haar stem zeker twee maanden rust geven. Voor komend weekend en volgende week had ze op advies van de dokter al vier shows in Las Vegas geschrapt. Maar nu is bekendgemaakt dat ze pas in juni weer mag optreden. De Frans-Canadese zangeres kampt met een virus dat een ontsteking van haar stembanden heeft veroorzaakt. Ze was bezig met een reeks concerten in Caesars Palace in Las Vegas. Caesars Palace stak tientallen miljoenen in een speciaal aangepaste concertzaal voor Celine Dion. Dan het weer nog. Vannacht kans op mist. Het is een graad of 7. Overdag vooral in de ochtend grijs. In de middag af en toe zon.